Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De baas van nieuwszender CNN heeft hard uitgehaald naar het Witte Huis... nadat er een pakket met vermoedelijk explosieven naar de redactie was gestuurd. Jeff Zucker zegt dat president Trump en zijn perschef geen idee hebben... welke impact hun voortdurende aanvallen op de media hebben. Trump uit regelmatig felle kritiek op CNN... en beschuldigt het medium van het brengen van nepnieuws. Ook heeft hij journalisten vijanden van het volk genoemd. Behalve CNN kregen ook Barack Obama, Hillary Clinton en andere democraten pakketten waar mogelijk explosieven in zaten. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie doen dat vooral om kosten te besparen... in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90 van de Nederlanders zegt kleine dingen in huis te doen om energie te besparen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aandoen van een trui als het koud is... in plaats van de verwarming hoger te zetten... 55-plussers letten beter op hun energieverbruik dan jongeren. Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft nog 2,5 week dicht. Bij werkzaamheden eergisteren werd asbest aangetroffen. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en het station Beurs wel weer rijden... maar stoppen ze niet bij de halte Stadhuis. Volgens vervoersmaatschappij RET is er geen gevaar geweest voor reizigers en het personeel. Het nieuwe kabinet van Irak heeft een Nederlands tintje. De minister van Financiën, Fouad Hussein, heeft jarenlang in Nederland gewoond... en spreekt nog altijd vloeiend Nederlands. De 69-jarige Hussein vluchtte in de jaren 70 uit Irak... en ging toen studeren in Amsterdam. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw... en zette zich in Nederland onder meer in voor vluchtelingen. Gisteravond stemde het Iraakse parlement voor 14 van de 22 ministersposten. Enkele sleutelposities zijn nog niet bezet... zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken... Over die zaken zal de premier voorlopig gaan. Het weer vannacht is het overwegend bewolkt bij een graad of 10.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 Başkentin Tokyo zannettim talking, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights, living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Light. Wir spielen Fortnite, hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Kein Flex, der Jack hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühl mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone, trotzdem freu ich mich, wenn ich halt heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meine Scheine in den Novo Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite.